4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet gaat laatstejaarsstudenten aan het mbo, hbo en de universiteit compenseren... die vanwege de coronacrisis niet kunnen afstuderen. Ze kunnen drie maanden studiegeld terugkrijgen kabinet trekt daar 200 miljoen euro voor uit. Ook gaat er geld naar studenten bij wie de stage door de coronamaatregelen niet door kan gaan. En er wordt zo'n 250 miljoen euro gereserveerd voor zomerscholen. Voor leerlingen op de basisschool, in het voortgezet onderwijs of op de mbo die achterstanden hebben opgelopen toen de scholen dicht waren. De zoektocht naar de vijfde bij Scheveningen omgekomen watersporter is stopgezet, zegt de KNRM. Gisteren is er voor het laatst met duikers gezocht, maar er is niemand gevonden. Het lichaam van de 23-jarige man uit Delft werd dinsdag voor het laatst gezien... voor het door de stroming en golven werd meegenomen. Volgens een woordvoerder van de KNRM is niet duidelijk waar het lichaam nu zou kunnen liggen. Maandagavond kwam een groep watersporters in Scheveningen in de problemen. Vijf surfers kwamen om het leven. Voor het eerst is bij iemand in een kamp met Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh het coronavirus vastgesteld. De besmette kampbewoner is meteen geïsoleerd. De gezondheidsdienst probeert te achterhalen met wie hij contact heeft gehad. De Russische voetbalcompetitie wordt op 21 juni hervat, zonder publiek. In een maand worden de resterende speelrondes afgewerkt. Ook het bekertoernooi, dat bij de halve finales was, wordt hervat. Vanwege de coronacrisis werd de Russische voetbalcompetitie half maart stilgelegd. Volgens officiële cijfers zijn in Rusland bijna 2500 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ruim 260.000 mensen zijn besmet. Om de voetbalcompetitie veilig te laten verlopen worden veiligheidsmaatregelen genomen. Die worden later bekendgemaakt. Het weer geleidelijk stapelwolken en in de noordelijke helft van het land mogelijk een bui bij 12 tot 16 graden. Vanavond klaart het flink op en vannacht koelt het af naar 1 tot 7 graden.